Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De onenigheid die de VS en de EU sinds 2018 hadden over importheffingen lijkt voorbij. Volgens de Amerikaanse delegatie op de G20-top in Rome is er een overeenkomst bereikt. Bepaalde Europese staal- en aluminiumproducten kunnen nu weer zonder heffingen door Amerika worden geïmporteerd. Andersom verdwijnen volgens de VS de Europese heffingen voor Amerikaanse producten, zoals spijkerbroeken en whisky. Burgemeester De Pla van Breda pleit voor concrete maatregelen om supportersgeweld tegen te gaan. Dat zegt hij in aanloop naar een extra overleg over de incidenten van de afgelopen weken. De Pla en andere burgemeesters gaan maandag in gesprek met politie, justitie en de KNVB over het stadiongeweld. De burgemeester van Breda wil onder meer strafpunten voor clubs die de veiligheid niet op orde hebben. Verder denkt hij aan het sluiten van specifieke supportersvakken en aan een gebiedsverbod voor supporters die de fout ingaan. Tattoobedrijven zijn verrast dat ze vanaf januari van Europa bepaalde kleuren inkt niet meer mogen gebruiken, omdat die schadelijk zouden zijn voor de gezondheid. De ondernemers bestrijden dat en ook een huidarts vindt het verbod niet goed onderbouwd. Verder zeggen de tattooartiesten dat sommige langlopende tatoeages door de nieuwe regels niet kunnen worden afgemaakt. In de eredivisie heeft Ajax uit bij Heracles niet weten te winnen. De wedstrijd op het kunstgras in Almelo eindigde zonder doelpunten. PSV versloeg in eigen huis Twente met 5-2. De Eindhovenaren staan nu twee punten achter op Ajax. AZ stond thuis tegen Pek Zwolle eerst met 2-0 achter, maar won uiteindelijk met 3-2. Vitesse won uit bij Heerenveen met 2-1. Het weer vannacht vrijwel droog met wat opklaringen. Het koelt af naar een graad of 9. Overdag wat zon. In de middag vanuit het zuidwesten stevige buien. Het wordt dan 16 graden. Maandag wordt het een stuk frisser.